Kees Groot met het NOS-journaal. FIFA-president Sepp Blatter zegt dat hij blij is met de onderzoeken door de Zwitserse en Amerikaanse justitie naar corruptie bij de Wereldvoetbalbond. Hij reageerde voor het eerst op de arrestatie van zeven FIFA-officials vanmorgen in Zurich. Volgens Blatter is het een ondersteuning van de maatregelen die de bond al heeft genomen tegen corruptie. De ethische commissie van de FIFA heeft elf officials voorlopig geschorst, onder wie de zeven arrestanten. De Europese voetbalbond, de UEFA, dreigt het aanstaande FIFA-congres te boycotten. De UEFA wil dat de verkiezing van de voorzitter vrijdag wordt uitgesteld. De positie van burgemeester Gerritsen van Haaksbergen wankelt. Alle partijen in de gemeenteraad hebben hem geadviseerd zich te beraden op zijn positie. Ze verwijt hem een lakse en formalistische houding in de kwestie rond de vergunningverlening voor het Monster Truck evenement. Bij dat evenement vorig jaar september ging iets mis waardoor de truck het publiek inreed. Er vielen drie doden. Gerritsen heeft vanavond zijn excuses aangeboden voor de bestuurlijke fouten die zijn gemaakt bij het verlenen van de vergunning. Veel partijen vinden dat die excuses te laat komen. VND en de vakbonden gaan weer met elkaar overleggen over de loonsverlaging die de winkelketen wil doorvoeren. Dat hebben ze besloten nadat het gerechtshof in Amsterdam daarop had aangedrongen. De rechtbank besloot in februari dat VND de lonen niet zomaar mag verlagen. VND ging daartegen in beroep. Volgens de bonden is er onder het personeel weinig draagvlak voor een loonsverlaging. VND wil de lonen met bijna 6% terugschroeven om op jaarbasis zo'n 10 miljoen euro te besparen. Het weer, vannacht gaat het in het noordwesten regenen. Morgen wisselen buien en zon elkaar af. Het wordt 14 tot 18 graden. Vrijdag vallen er vooral in het westen en noorden enkele buien. In het weekend wordt het warmer. Dit was het... And the magnificent. I'm back, shaker storming, sound of W de eend in de beide die meeluistert. Mr. Motown. En Mr. Motown eh, is een uh, voor, eh, ja, voor een Saoedi-ganger is dat. En ja, die houdt die wel van natuurlijk. André, deze is voor jou. zo vrolijk En het was hier een gezellig in de studio. Sander is hier ook. Sander! Hey! bless all the people, man. Oké, je luistert naar ZFM en eh, de reggae Yves. Uh, we hebben hier een eh, keer zitten en jongens, dat gaat allemaal gewoon door. Het volgende nummer is voor, uh, oh mijn god, dan ben ik de naam weer kwijt. Justine. Justine Bol uit Zandvoort. Johnny B. helemaal niks, helemaal niks. Ik heb wel wat met reggae en eh, bijvoorbeeld uh, met, ja, UB40, misschien kennen we wel. Misschien vindt het leuk, misschien vindt het niks. Voor de Canadian eh, listeners, welcome and enjoy! Jamaicaanse rumbonen, Willem. Ja, die heb ik de vorige keer ook geschreven. Toen lag je onder de tafel. Dat was niet zo'n succes. Dus, eh, eh, en Jokie, maar dat gaat dus niet gebeuren. Volgende nummer, eh, dat is een heel mooi request. Die namelijk, is voor mezelf. Pieter Tosh. You Come From Canada. Ja, moet ik dan midden in een, eh, een schitterende performance gaan knippen? Dat moet wel, want we hebben zo weinig tijd. Eh, we draaien tot 11 uur, het is alweer 10 voor 11 en eh, dat gaat gewoon door natuurlijk. Ik vind het heel leuk dat, dat Zwitserland luistert. Ja, het is net Zwitserland, hè. Het is wel niet, wel niet. Zwitserland is aan de Rijn natuurlijk. Ja, nou ja, goed. En Duitsland natuurlijk ook. Meerdere zelfs, dus ik ben er wel blij mee. Maar ik heb een, eh, eh, een, een, verzoek openstaan. En dat is voor, eh, voor de, de gast van vandaag. En dat is, dat is Ingrid. En ja, ik zou zeggen, Ingrid, zal ik de microfoon? Die staat al open zelfs. Je kan nou wat zeggen zelfs. Dankjewel, Willem. Wat had je graag willen horen? Ik ga over op de commerciële reggae. Oh, wat? Yes. Hoezo? <laughs> commerciële reggae. Money, money, money. Money, money is van ABBA. Die bedoel je? Commerciële...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 Oh, ja, nee, nee disco... Daar hebben we het nu niet over. Disco, dat, eh, nee, dat was, eh, dat was eh, voor, voor, mijn volgende tijd. Volgende week. Voor, voor mijn, <laughs> volgende week, ja, ja, ja. ja, June Lord, zeg je dat nog wat? Nee. Zeg je helemaal niks? Helemaal niks. Oh, ik denk kraaltjes in het haar. Ik denk, je weet het vast wel, maar... Nou, ik heb, uh, ik heb eens even nagezocht, maar eh, June Lord schijnt in Zandvoort te hebben gewoond. In een vakantiehuisje. En daar heeft zij dit nummer namelijk geschreven. En ik weet natuurlijk niet of het waar is, maar... Ik zeg allemaal, een goed verhaal is nooit weg. Kinderen, je luistert naar ZFM. Met, met Willem Bruist, hè? En ik denk dat ik hem eens even ga starten. Ja, die ken je wel. Ja, natuurlijk. Haha! <laughs> Het is natuurlijk wel zo, ik krijg zoveel verzoekjes en ik krijg... Eh, ik heb maar twee uurtjes, dus ik kan ze niet allemaal behandelen. Ik probeer mijn best te doen. Germany, jobless. people from all over the world. Switzerland, Germany, France, Italy. En Abibi. Oh, <laughs> oh yes. Oké, eh, ik kreeg een eh, verzoekje van, eh, van iemand die zei... God, Willem, heb jij geen, geen rockballet? Die man luistert al een half uur naar, naar, naar, reggae muziek... en hij wil gaan rockballet. En ik zeg van, nou ja, dat is goed. Uh, doneer jij uh, 50 euro en dan, dan, dan, doe ik dat gewoon. En dan speel ik jou een rockballet. Ik speel niet zelf, ik laden spelen voor jou. Dus eh, geniet er maar van. Ik zie dat geld overgemaakt is. Dus hier komt je rockballet. het blijft natuurlijk een verschrikkelijk mooi nummer, maar ik ben gek op reggae en ik ben gek op, uh, op rock ballads. En ik heb soms dan heb ik zoiets van, laat het origineel wat het is. Dat, eh, dat geldt trouwens eh, niet voor het volgende nummer, want die is, die is origineel, is die ook mooi, maar... Eigenlijk vind ik gewoon dat ik hem niet aan hoef te controleren. Ingrid, dat is wel een, mooi klusje voor jou eigenlijk. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Ik ga gewoon in met mijn duimpjes draaien. Dat gaat wel maar niks. Ik heb net gehoord dat eh, de Jenks in Zandvoort ook mee luisteren. De Jenks? Een hele gezellige club. De Jenks? Yes. Oké, okay. Jenks, welkom. Speciaal voor jullie de lange versie Red Red Wine van UB40. in my Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad.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 of is het nou van Rita Corita? Ik weet het allemaal Ik hou het ook allemaal niet bij, dus gewoon een hele lekkere versie. Wat ook een hele lekkere versie is. En die stuur ik er ook weer de kant op eh, van de Yanks... want ik heb het idee eh, dat er 200 mannen al zitten luisteren. Ik heb even gezocht, wat voor een plaats zal ik daar nou voor draaien? En ja, nou ja, goed. Ja, bless all the people! sair pest aan om nummers weg te draaien. Eh, dat is, eh, dacht ik, algemeen bekend. Maar ja, gezien de tijd, 15 minuutjes nog, eh, daar zit het er al voor op. ZFM koos reggae en... Ja, het gaat allemaal weer heel erg snel. Te snel naar mijn zin, maar dat geeft niet. Er komt nog een, een nacht van de reggae en dan komt alles uh, ruimschoots aan bod. Ik heb een verzoeknummer. Ik heb wel meer verzoekjes, maar Beste vrienden, het gaat niet lukken. Ik krijg jullie er allemaal niet in, want het is gewoon te veel. Deze gaat in ieder geval naar, eh, naar Brabant. En eh, ze wist het nummer niet. En eh, nou ja, zing het maar. Dat doet ze dus ook niet. Dus komt-ie. luistert naar ZFM. Mijn naam is Willem Bruist. Nou ja, dat is allemaal niet zo belangrijk. De muziek is belangrijk. En eh, dat is vanavond de reggae, twee uurtjes lang. En ik vind altijd, eh, als je een reggae-uitzending doet, dan, eh, hoort er gewoon een nummer bij. als je die niet draait, nou ja, dan, dan moet je gewoon geen reggae draaien. En ik denk dat dat een hele hoop mensen, die zijn het volgens mij mee eens, denk ik. dat was natuurlijk NOS, hè? Niet onze schuld. Geen idee hoe dat er in één keer doorheen kwam. Die jongens laten alles toe in de band. Ik vind het allemaal heel... Eh, heel eh, Ja, ik vind het heel erg, ja. Je luistert naar ZFM. Twee uurtjes reggae. En er komt ook een nacht natuurlijk. De nacht van de reggae. Dat wordt eh, niet de eerstvolgende nacht. De eerstvolgende nacht is tussen 4 en 5. namelijk de nacht van Den Disco. Ik ben toch zo benieuwd of ze pak klaar krijgen. Hè? Mooi wit pak met mijn glittertjes. Spiegelbol aan het plafond. Dat allemaal op, eh, ja, in de nacht van 4 op 5 mei. En dan is het van 12 uur tot 7 uur. Juni. Juni. Juni. Juni, zo, mei. Zo snel alweer. <laughs> nou, kijk, kijk, dat bedoel ik. Ik, uh, ik draai gewoon te veel nachten, dat is het probleem. Maar ik vind het niet erg. Ik vind het verschrikkelijk leuk. En eh, de respons is altijd leuk. En eh, ja, goed, daar wil ik jullie ook in ieder geval eh, heel erg voor bedanken. En, blijf vooral zo doorgaan, hè. Zo bepaald iemand zeggen. Ik weet zijn naam niet meer, maar iets met Berry of zo.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 Er zit er eentje, ik denk, voel twee stipjes op mijn rug, maar ik word bekeken. Hé hey, vriend, was jij er ook? Dat twee, oh. Nog steeds. Ja, oké. Ik wil eh, graag nog één nummer draaien. En dat is ook een persoonlijk request. Ik draai dat nummer altijd. ik vind het gewoon een geweldig nummer. Ik wil iedereen bedanken voor alle verzoekjes. via de mail, via Facebook, via wat dan ook. Via de postduim heb ik ze zelfs al binnengekregen. Ik, eh, hoop dat, eh, dat de muziek aansloeg en dat jullie het leuk vonden. En, for eh, the Canadian friends, thank you very much for listening. It was CFM, live from the Netherlands. And I hope you listen next time. Last song will be a song of my good friend and teacher... ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you? Help to sing these songs of freedom. Cause all I ever have redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? songs of freedom. Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption. tell slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy. Cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets? While we stand aside and look. Redemption song of Bob Marley. mag je niet afbreken. Maar ja, tijd, tijd, tijd, tijd. Ik wil Ingrid bedanken voor eh, je aanwezigheid. Was gezellig, Willem. Ik hoop het, ja, inderdaad. Ik vond het ook. <laughs> en eh, verder voor iedereen eh, die heeft geluisterd.